Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen kunnen niet wachten om hun zwembroek en zonnebrand in te pakken. Zij hebben zich aangemeld voor een proefvakantie naar het Griekse Rodos. Bij aanbieder Sunweb stroomden de aanmeldingen binnen. Binnen drie minuten hadden we al meer dan 10.000 mensen die, eh, die op de website waren. Dus iedereen heeft echt eh, zitten wachten en heeft zich er meteen opgestort. 17.000 mensen zien zo'n tripje naar de zon wel zitten. Maar er kunnen maar 189 mensen mee. Hoe moet dat dan? Elke leeftijdscategorie nemen een paar mensen mee. Verder is het wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar omdat zeker in het begin, de eerste paar minuten, het allemaal wat stroefjes liep door die enorme toeloop, zullen we ook een aantal plekken inloten. De vakantiegangers moeten voor hun reis een negatieve test laten zien. Helemaal aangekomen op Rodos zitten ze in een resort waar ze niet weg mogen. Het speeddaten met partijen voor een nieuw kabinet gaat vandaag niet door, want verkenner Kajsa Olongren heeft corona best onhandig. De afgelopen dagen zag ze de leiders van alle politieke partijen. Ze is naar haar positieve uitslag gauw naar huis gegaan. Ze had zich uit voorzorg laten testen naar aanleiding van het feit dat eerder bekend was geworden... dat ook staatssecretaris eh, Keizer van Economische Zaken een positieve besmetting eh, had gekregen. Dit dus nog wel spannend, want bijvoorbeeld ook premier Rutte heeft zich laten testen... naar aanleiding van de positieve uitslag van Keizer. Dus misschien eh, gaat dit nog wel om zich heen grijpen. De formatiegesprekken liggen in elk geval dus even stil. De verkenners denken er nog over over na of ze die via, eh, morgen misschien via Zoom laten doorgaan. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In het binnenland kan een bui vallen. Het wordt een graad of 13.